om zich uit te kleden voor de webcam. De trainer zou verder kinderporno in het bezit hebben gehad. De man had na zijn aanhouding al een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Het weer in het hele land regen. Pas aan het einde van de avond wordt het vanuit het westen weer droog.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 Tot aan Gouda kan de roet zijn neergeslagen. Het RIVM adviseert mensen voorlopig geen groenten uit eigen tuin te eten en kinderen niet buiten te laten spelen. Uit alle metingen is tot nu toe geen gevaar voor de volksgezondheid gebleken. De bestrijding van illegaal vuurwerk is volgens justitie een succes. Het afgelopen jaar is er veel minder illegaal vuurwerk onderschept dan het jaar ervoor. In Nederland is tot vandaag bijna 90.000 kilo in beslag genomen. Het jaren voor was dat nog bijna drie keer zoveel. Volgens justitie is de import van illegaal vuurwerk flink bestreden. Drie Ajax-fans hebben een geldboete gekregen omdat ze een voor de politie beledigend t-shirt droegen. Op het shirt stond 1312, wat overeenkomt met de letters ACAB. Volgens het Openbaar Ministerie is dat een afkorting voor All Cops Are Bastards, oftewel alle agenten zijn klootzakken. De drie hebben een boete van 330 euro gekregen. De jeugdtrainer van de Nijmeegse voetbalclub SV Haters blijft voorlopig in voorarrest. De trainer van 19 werd eind november gearresteerd. Hij zou jongens tussen de 12 en 14 jaar via internet hebben gevraagd om zich voor een webcam uit te kleden. De trainer zou verder kinderporno in bezit hebben gehad. De man heeft na zijn aanhouding een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. In Algerije zijn rellen uitgebroken vanwege de hogere voedselprijzen. In verschillende wijken van de hoofdstad Algiers raakten jongeren voor de tweede dag op rij slaags met de oproerpolitie. Veel Algerijnen zijn gefrustreerd over de grote werkloosheid en nieuwe prijs.